In mei van dit jaar werkten beveiligers van het Turkse consulaat... een indringer met pepperspray naar buiten. Een aantal mensen werd onwel. Het personeel had geen wapenvergunning voor de pepperspray. De zaak leidde tot nieuwe spanningen tussen de Turkse consul en burgemeester Abu Taleb. Turkije trok de consul terug, nu is ook de beveiliger teruggeroepen. In verband met de steekpartij in Zeeland vannacht is vanochtend vroeg een verdachte aangehouden. Het is een vrouw van 63. Over haar rol en de relatie die ze met het slachtoffer had is nog niets bekendgemaakt. Het slachtoffer was 33 en werd in het Zeeuwse plaatsje Klingen doodgestoken. De politie kreeg om drie uur een telefoontje dat er een vrouw gewond op straat lag. Ze is op straat overleden. Het slachtoffer woonde vlak over de grens in de Belgische stad Sint-Niklaas. De douane is bezig met een van de grootste wervingscampagnes ooit. Vanwege de brexit zijn er honderden nieuwe medewerkers nodig... voor de grensbewaking op onder meer Schiphol en in de Rotterdamse haven. Staatssecretaris van Financiën Snel zei eerder dat er bij een vertrek van de Britten uit de EU zonder afspraken over het verkeer van personen en goederen ongeveer 900 extra douaniers nodig zijn. Maar ook bij een brexit met afspraken zijn veel extra mensen nodig. In Sydney is een gloednieuw flatgebouw voor de tweede keer ontruimd... omdat het te onveilig is. Op kerstavond moesten mensen korte tijd hun appartement uit... omdat het gebouw van bijna 40 verdiepingen kraakte. Gisteren kregen de 3000 bewoners opnieuw de opdracht om te vertrekken. Volgens de bouwers is er een scheur ontstaan in een betonplaat... maar is die gerepareerd. Australische media schrijven dat er bij de bouw is bezuinigd op materiaal. Het weer vanuit het zuiden wat zon, maar in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 4 graden in het zuidoosten tot 7 graden op de Wadden. Morgen verandert er weinig. In het weekend is er kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB.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 Drive down the town in a your drop top girl. In a stop shop girl. Little more the dirty one, rock that world. Baby boy, you stay on my mind. Atta, atta, anaya. You stepping in Atta, atta, and I uh.